Annette Schut met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil de asielwetten een stuk strenger maken. Mensen die illegaal het Verenigd Koninkrijk zijn ingekomen... moeten met de nieuwe regels 20 jaar wachten... voor ze een aanvraag kunnen indienen voor een permanente verblijfsvergunning. Volgens de plannen wordt ook de vluchtelingenstatus verkort naar 2,5 jaar. Als de Britse overheid na die periode oordeelt dat het land van herkomst weer veilig is... moet de vluchteling alsnog vertrekken. De plannen zullen volgens Britse media binnen het centrum linkse Labour tot flinke discussies leiden. Betogers hebben in Mexico-stad met vuurwerk en stenen gegooid naar het Nationaal Paleis. Dat is het woonhuis van president Scheinbaum. Protesten in het hele land tegen het regeringsbeleid verliepen rustig. Alleen bij het paleis liep het uit de hand. Het Vaticaan geeft tientallen historische objecten terug aan de inheemse bevolking van Canada. Een van de voorwerpen is een eeuwenoude Inuit-kajak. Volgens de Canadese minister van Buitenlandse Zaken is de teruggave van belang voor rechtvaardigheid en verzoening. De vorige paus, Franciscus, bood drie jaar geleden nog excuses aan... voor de rol van de kerk rond de katholieke kostscholen in het land. Meer dan 150.000 inheemse kinderen werden in de 19e en 20e eeuw... bij hun ouders weggehaald. Op de scholen was sprake van ernstige mishandeling. Bondscoach Dick Advocaat is dinsdag niet bij de WK-kwalificatiewedstrijd van Curaçao. Vanwege familieomstandigheden is hij terug in Nederland, meldt de Voetbalbond van Curaçao. Het team van het eiland speelt dinsdag een cruciale wedstrijd tegen Jamaica. Het land kan zich voor het eerst in de historie plaatsen voor het WK-voetbal. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het zuiden en oosten valt er af en toe wat regen.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 klokjes horen. Die jouw jubelen door het de lente brengen overal. Liedje, en het andere melodietje, en een ander erg een al die pracht van het heelal. vingers op mijn oren. Zaan zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal.